uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kamerlid Thierry Baudet is geschorst als Tweede Kamerlid... omdat hij zich niet aan de integriteitsregels heeft gehouden. Hij wil niet zeggen wat hij allemaal voor baantjes naast dat Kamerlidmaatschap heeft... terwijl dat wel moet... 119 Kamerleden stemden voor een schorsing en twee tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiefiet. Die twee die tegenstemden waren Caroline van der Plas van BBB en Smolders van de groep van Haga. wat wel opvallend was dat zowel de fractie van eh, Baudet zelf, van Forum, als van de PVV wegliepen. En dus niet aanwezig waren bij de stemming, omdat ze vinden dat je niet over elkaar moet stemmen eh, en geen mensen moet uitsluiten van het debat. Baudet mag zeven dagen niet meedoen aan debatten. Studenten moeten weer rente gaan betalen over hun studieschuld. Jarenlang stond die op 0%, maar dat is nu voorbij als jij een studieschuld hebt, luister dan even naar mijn economiecollega Nick Wouters. Dat kan enkele tientjes per jaar extra kosten tot enkele honderden euro's. En dat in een tijd dat er al heel veel zaken duurder worden. Sommige mensen hebben hun rente ook nog even vaststaan. Daar wordt het pas later aangepast. Maar je ziet dus nu dat de trend omhoog is ingezet. Voor oud-mbo'ers en voor studenten van voor het leenstelsel gaat hij het hardst omhoog naar 1,8 procent. Op veel plekken in Oekraïne is geen stroom. Eén op de drie elektriciteitscentrales is deze week door de Russen kapotgeschoten, zegt president Zelensky. Vandaag werd ook weer een centrale geraakt, waardoor nog een stad zonder elektriciteit en water zit. In de hoofdstad Kiev zitten 50.000 mensen zonder stroom. En hij kreeg hem alles in de film, maar nu ook in het echt. De naam is Bond. James Bond. Acteur Daniel Craig heeft vandaag dezelfde koninklijke onderscheiding gekregen als 007. Craig is nu Companion of the Order of St. Michael en St. George. Hij krijgt de eretitel voor zijn bijdrage aan de Britse filmwereld. Heb ik het weer nog. Het koelt snel af. Vannacht wordt het koud. Een graad of 4 met kans op vorst aan de grond. Morgen begint weer mistig en fris. Later volop zon en 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is een drukke eh, spits. De meest opvallende files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen. 12 minuten vertraging hier.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 Oekraïne denkt na over het verbreken van de betrekkingen met Iran. Dat land zou militaire drones met explosieven leveren aan Rusland. Daarmee worden Oekraïnse steden zoals Kiev bestookt. Iran en Rusland ontkennen dat. Het wetsvoorstel om mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners standaard een celstraf te geven is gestrand in de Eerste Kamer.